dat de rechtbank in Haarlem vandaag tegen hem uitsprak... De vastgoedmagnaat is veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor het witwassen van crimineel geld, fraude en oplichting. Hij heeft 17 miljoen euro witgewassen die Willem Holleder van vastgoedhandelaar Willem Enstra heeft afgeperst. De rechter noemde Parelberg de onmisbare schakel tussen de onderwereld en de bovenwereld. De zakenman houdt vol dat het ging om gewone betalingen van Enstra. Volgens zijn advocaat is Parelberg redelijk geschokt door de uitspraak. Hij mag zijn hoge beroep in vrijheid afwachten. Naarmate de verkiezingsdatum nadert, wordt de stemwijzer op internet steeds vaker geraadpleegd. Vanmiddag werd de 3 miljoenste bezoeker genoteerd. Een week geleden stonden tellen teller nog op 2 miljoen. De site kan sinds 7 mei worden geraadpleegd. Bij de stemwijzer kon de bezoeker via 30 stellingen terecht bij de partij die het best bij hem of haar past. Op de stemwijzer kunnen ook verschillende standpunten per thema worden bekeken. De hypotheekrenteaftrek, strengere straffen en de verhoging van de AOW-leeftijd zijn de meest gekozen onderwerpen. Op een akker in Nieuw-Vennep is een grote graanadvertentie van de Partij voor de Dieren vernield. Ronde letters in het graanveld is door onbekenden een chemisch middel gespoten. De partij had een afbeelding van 35.000 vierkante meter laten inzaaien. Vanuit de lucht was op het veld de kop van een koe te zien... met daaronder de tekst Kies nu Partij voor de Dieren... De partij noemt het kenmerkend dat voor de vernieling chemische middelen zijn gebruikt en heeft aangifte gedaan. Vier Russische militairen zijn aangeklaagd voor het stelen van spullen van de plek waar het Poolse regeringsvliegtuig is neergestort. De vier hebben bekend dat ze bankpasjes van de slachtoffers hebben gepakt en ze hebben daarmee ongeveer 1600 euro opgenomen. De militairen werkten op het vliegveld in Smolensk, waar in april het Poolse regeringsvliegtuig neerstort.